10 uur. Katrien Straatman met het NOS. Presidentsverkiezingen in Roemenië heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid gehaald. Volgens de exit polls krijgt de centrumlinkse premier Ponta zo'n 40% van de stemmen. Zijn rivaal, de centrumrechtse burgemeester Johannes, kreeg iets meer dan 30% van de kiezers achter zich. Over twee weken mogen de Roemenen nog een keer naar de stembus om te bepalen wie van de tweede opvolger wordt van zittend president Băsescu. In de Iraakse provincie Anbar hebben IS-strijders opnieuw tientallen leden van een Soenitische stam omgebracht. Het dodental is daarmee in de afgelopen drie dagen ruim boven de 300 gekomen. In een dorp ten noorden van de stad Ramadi werden vandaag zeker 50 mensen in het openbaar terechtgesteld. Een ooggetuige zegt dat de slachtoffers in een rij werden opgesteld en één voor één werden doodgeschoten. Zeker 50 doden en meer dan 70 gewonden als gevolg van een zelfmoordaanslag bij de Pakistanse stad Lahore. De aanslag vond plaats bij een legerpost vlakbij de grens met India, waar altijd voor zonsondergang de vlaggen van Pakistan en India worden gestreken. Net als op andere dagen woonden honderden mensen de ceremonie bij. Een woordvoerder van de Pakistanse Taliban zegt dat de aanslag een vergelding is voor het Pakistanse offensief in het noordwesten van Pakistan. De Oekraïense president Petro Poroshenko noemt de verkiezingen in het oosten van het land illegaal. In een verklaring op internet schrijft hij dat de verkiezingen een farce zijn, leunend op het geweld van tanks en machinegeweren. Poroshenko roept Rusland op om de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen, omdat ze tegen de Minsk-akkoorden ingaan. Begin september maakten de Oekraïense regering en de pro-Russische rebellen in Minsk afspraken om een eind te maken aan het geweld in Oost-Oekraïne. Het weer. Vanavond en vannacht trekken enkele stevige buien over het land. Koud is het niet bij 12 graden. Morgen overdag is het vrij bewolkt, maar droog. Later op de dag gaat het weer regenen bij 15 graden. Dit was het... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1032 uur 2 hier op ZFM Zandvoorts. We beginnen natuurlijk weer met een nieuw werkje. Daar liggen er nog heel veel op ons te wachten. Maar voorlopig eerst deze van Lawrence Blad. Emergent, zo heet deze cd. En eh, daar gaan we mee beginnen. 16 werkjes te gaan. Ik wens je heel veel luisterplezier. Thank you. the rain fall and rivers flow. I hear the one call. My heart knows with each breath I am blessed to be here among the rest of creation. Oh, my soul, in gratitude, let the love unfold. In gratitude, let the love flow get to, oh my soul. does your soul know? What does your soul know? And are you listening? Let Mother Earth hold us in her palm. Let the river of life flow through us and carry us to the amber dawn.